Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een groep huisartsen plakt de komende dag symbolisch een motie van afkeuring op de deur van de Gezondheidsraad, meldt Nieuwsuur. Ze zijn boos over het besluit om het AstraZeneca-vaccin niet meer te geven aan mensen jonger dan 60 jaar. Volgens de huisartsen van de actiegroep Het Roer gaat om veroorzaakt het besluit onnodig paniek. Ze zeggen dat de kans op complicaties van het AstraZeneca-vaccin heel klein is en dat beperking van het gebruik tot veel meer gezondheidsschade leidt. De huisartsen willen samen met hun patiënten kunnen beslissen over het gebruik van AstraZeneca. In een appartement in Los Angeles heeft een vrouw haar drie kleinkinderen dood aangetroffen. Ze waren alle drie jonger dan vijf jaar. De moeder is gearresteerd. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Zo heeft de politie niet gezegd of de drie kinderen woonden in het appartement waar ze door hun oma werden gevonden. In Almere is een politieagent mishandeld door een omstander van een woningbrand. De agent raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Een aantal omstanders viel hulpverleners lastig. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de mishandeling. Ook is een man aangehouden die wordt verdacht van brandstichting. De eerste vlucht van een onbemand helikoptertje op Mars is uitgesteld. Het toestel zou vannacht 20 tot 30 seconden vliegen op een hoogte van 3 meter. Maar een computer op Mars blokkeerde de vlucht. Onderzocht wordt of het gaat om een softwarefout of dat er iets anders aan de hand is. Met het helikoptertje, dat maar 1,8 kilo weegt, wil NASA uitproberen hoe dat gaat, vliegen op Mars. Het idee is dat er later grotere helikopters naar Mars gaan die plekken kunnen bereiken waar wagentjes niet kunnen komen. Het weer. Het is regenachtig.